Johnson zegt dat hij de moed en integriteit die Gorbachev toonde... bij het beëindigen van de Koude Oorlog bewonderde. Premier Rutte noemt Gorbachev een moedig hervormer met immense invloed op de geschiedenis. Gorbachev stond met zijn openheid en hervormingen, glasnost en perestrojka... meer vrijheden toe dan zijn voorgangers. Dat leidde tot het einde van de Koude Oorlog... en uiteindelijk ook tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. In 1990 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. Mikhail Gorbachev kwakkelde al een tijd met zijn gezondheid. Hij was 91 jaar. De gemeente Tubbergen wil in het asielhotel in Albergen niet meer dan 150 asielzoekers opvangen. De gemeenteraad heeft afgelopen avond unaniem ingestemd met een motie erover. De raad wil geen tenten of woonunits op een terrein ernaast. Ook wil de raad dat de opvang eindigt binnen de afgesproken termijn en dus niet tussentijds wordt verlengd. Eerder deze maand werd bekend dat het COA het hotel in Albergen had gekocht... voor de opvang van 150 tot 300 asielzoekers. Dat leidde tot veel kritiek bij inwoners. Boerenorganisaties gaan komende dag toch in gesprek met stikstofbemiddelaar Johan Remkes en het kabinet. Afgelopen dag zeiden Farmers Defence Force en actiegroep Agractie... dat ze net als bij het eerste gesprek ook niet bij dit tweede gesprek wilden zijn. Ze deden toen een voorstel voor een overleg met een andere agenda... en volgens het ministerie is er nu geen bezwaar om de agendapunten van de boeren toe te voegen. Ze willen onder meer praten over de deadline van 2030... het jaar waarin de uitstoot van stikstof gehalveerd moet zijn. Het weer vannacht kan in het zuidoosten een bui vallen met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag droog en vrij zonnig bij maximaal 26 graden.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 I'm talking about everybody getting Boys try to touch my junk, junk Gonna if he getting too drunk, drunk Nah, nah, we go they kick us out, out. The police shut us down, down Police shut us down, down shut us down Don't stop, I walk in.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 De wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. de wereld. Dan kopen we nou, een villa en een jacht. een villa en jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? Dat is duur.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 Ik hoop maar dat het goed komt, of begint het straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan niet alleen zijn. Dan denk ik terug aan hoe het was. Als ik alleen blijf, zie ik de bodem van mijn glas. Het doet nog steeds pijn. Ik weet hoeveel je om me gaf. Ik heb nu ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen.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 But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady in the street, sneaky link. Gotta watch how you move, what you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, we tonight. tonight. I could be your sunshine. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause you get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city, just in case I see a dizzy. Not buy everything, drip than Alexander Wayne. She come from a broken home, now she got the finer thing. Sport peanut butter rain, 11 carrots on the rain. I spoil my you said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store, with your Louis fur, calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs, nice hazeleyes. Bag got Italian stitches, you know how to pick. So I hopped out the coupe, and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine. Yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl. Baby, we could link tonight. tonight. I sunshine. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby, I could spend time. I know you wanna chill with a player, but all you gotta do is keep it real with a player grill. And maybe, maybe we could spend some time.